In samenwerking met de autoriteiten in Jemen proberen ze vast te stellen door wie en waar de bompakketten voor verzending zijn aangeboden. Een tip uit Saoedi-Arabië leidde gisteren tot de ontdekking van explosief materiaal aan boord van twee vrachtvliegtuigen. Die kwamen uit Jemen en waren op weg naar Amerika explosieven werden ontdekt bij tussenlandingen in Engeland en Dubai. De pakketjes waren bedoeld voor synagoges in Chicago en daar zat een, het bijzonder krachtige pentriet in. Het zou de bedoeling zijn geweest om ze met mobiele telefoons tot ontploffing te brengen. Amerika en Jemen werken al langer samen in de strijd tegen terreur. Er zijn aanwijzingen dat enkele honderden Al-Qaeda-terroristen in Jemen actief zijn. Defensie heeft verzwegen dat bij een gevecht in Oeruzgan drie jaar geleden zeker 60 Taliban-strijders zijn gedood. Dat meldt het radioprogramma Argos na bestudering van documenten op de website Wikileaks. Defensie zei destijds alleen dat er mogelijk slachtoffers waren gevallen, maar volgens Argos was de strijd in Oeruzgan veel bloediger dan Defensie wilde doen geloven. SP-Kamerlid Van Bommel zegt dat Defensie bewust informatie heeft achtergehouden en gaat Kamervragen stellen. Het Nederlands Dagblad verschijnt vanaf vandaag op Berliner formaat. Dat is groter dan een tabloid, maar kleiner dan het traditionele formaat. De christelijke krant is de eerste in Nederland die volledig voor het Berliner formaat kiest. Het ND noemt de nieuwe afmeting handzaam, maar groot genoeg voor een goede nieuwspagina. In een huis in Rotterdam-Zuid zijn gisteren twee doden gevonden. Het zijn een man en een vrouw. Een familielid had de politie gebeld omdat hij geen contact kon krijgen met het stel. Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw in ieder geval door geweld om het leven is gekomen.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 zaterdagavond een bijzonder avond. Welkom en leuk dat je erbij bent. Een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. Dus weer 30 oktober 2010. En eh, niet vergeten, we mogen morgen een uurtje uitslapen als je natuurlijk niet hoeft te werken. Want de klok gaat eh, achteruit. Dus betekent ook een uurtje langer stappen zaterdagavond. beste van dance, R&B in de mix van radio, showbiz nieuws, party update... en straks van 12 uur geen resident DJ Mauzo. wel onze grote vrienden Duitsland Toka Disco... Hij heeft even tijd gemaakt om voor ons een uurtje lekkere muziek in elkaar te plansen. En dat gaan we straks horen vanaf 12 uur. Geen DJ Mauzo dus, maar wel Toka Disco. In ieder geval nu lekkere muziek onderweg. Die fantastische plaat voor Armand van Helden en A-Track. Oftewel onder de naam uh, Duck Sauce met Barbara Streisand. En ook onderweg die nieuwe plaat van Pitbull featuring T-Pain met Hey Baby Drop It To The Floor. Maar eerst Barbara Streisand, oftewel Duck Sauce met Barbara Streisand. Nu hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance for the ramp Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. attitude and I'm a uh, dead counting, self-paid, self-made, millionaire. I used to play around the world, now I'm around the world, getting paid. Girl problems, no problems. Don't hate a game, cause I won't solve. I wanna get rich, you mind me? Now let me see where the Lord split you. life. zaterdagavond het beste van dance en R&B in de mix hier op je radio. Zaterdagavond 30 oktober. Hoor de muziek van Pitbull Future T-Pain met Hey Baby Drop It To The Floor. Zijn laatste verschenen op dit moment van Pitbull. En daarvoor een fantastische plaat. Echt, hij wordt helemaal grijs gedraaid de laatste tijd. Maar echt, toen ik hem hoorde dacht ik, wauw. Volgens mij is het een beetje een verlaten zomerplaat. Het was Duck zoals met Barbara Streisand gaan door met Rihanna. Haar laatste verscheen hit eh, in de hitlijst met Only Girl in the World. En zo meteen gaan we eens even kijken of we nog een beetje showbiz nieuws hebben. Maar eerst Rihanna met Only Girl in the World. NW Nightwalk. Show facts. Show facts. Show facts. Ja, en dat was muziek van Rihanna met Only Girl in the World. Op dit moment een hitje in de Nederlandse hitlijsten. En af en toe denken wel eens, het lijkt een beetje op Beyoncé. Zaterdagavond een wandeling over het strand door de tuin en het centrum van Zandvoort. Het is even tijd voor de eh, showbiz nieuws. Wat voor leuke nieuwsfeitjes hebben we. Katie en Rihanna leggen het bij. Dat alles in zich om uit te monden in de grootste catfight aller tijden... maar beide meegesterren hebben het bijgelegd. Katy Perry en Rihanna zijn weer vriendinnetjes. Rihanna was de grote afwezigheid op Katy's bruiloft. Ze zou te druk hebben in de studio en daardoor geen tijd hebben gehad om naar India te vliegen. Katie boos, Rihanna sms'en en Katie die het dan op haar beurt weer vertikt om iets terug te sturen. De situatie in kort, maar alles is uiteindelijk weer bijgelegd. Ik heb een heel gaaf cadeau gekocht. Maar ze mag jullie vertellen wat het is. Maar zij mag jullie vertellen wat het is, zegt Rihanna. Nothing is nice a gift can't handle. Dus, en die sms'je dan? In op huwelijksreis is, heb ik geen sms'jes meer ontvangen. Omdat er geen bereik is, verklaarde Rihanna. Aha, zou dat waarschijnlijk de reden zijn waarom, uh, waarom Katie weer terug eh, sms't. En Mariah Carey zwanger. Eerst hadden we Beyoncé geruchten, jawel, ja niet. Nou, nu is het gerucht dat eh, Mariah Carey zwanger is. En dat heeft ze bevestigd tijdens het Today Show. En er werd al maanden gespeculeerd over haar eventuele zwangerschap. Maar nu schijnt ze het dan dus zelf toegegeven te hebben. De 41-jarige dieven wil niet bekendmaken wanneer ze uitgerekend het is. Het is nog pril, zegt de zangeres. ze heeft wel verklapt dat het in de lente geboren zal worden. Dus het wordt een echt lentekindje. Haar vriend Nick Cannon reageert iets spontaner. Het grootste geschenk is een kind. Anders de 11-jarige jongen kennen. Het kind is op natuurlijke wijze weg, zeggen ze. Oftewel, ze hebben het afgelopen zomer keihard liggen ketsen. En eh, ze willen niet weten of het een jongetje of een meisje wordt. Dat willen ze bij de geboorte pas weten. Nou, ik moet persoonlijk zeggen, ja, als je stiekem rijk bent, maakt het niet uit natuurlijk. Maar ja, het is toch altijd makkelijk als je de kinderkamer alvast een keer voorbereidt misschien wordt het een meisje. Is het roze als het een jongetje wordt? Nee, misschien, het zou kunnen, maar naar mijn mening is het niet echt... Eh, helemaal eh, top. Uh, eh, Snoop Dogg lijkt steeds meer te werken aan een goed imago. Begin deze week werd hij al met een schattig konijnenmutsje gespot. En die maakt de rapper bekend dat hij speciaal oud en eh, een speciaal oud en nieuw nummer heeft opgenomen voor zijn nieuwe album. Begin 2011 met Doggy Style 2, eh, zoals het album gaat heten, uitkomen. En wat er vervolg wordt op zijn klassieke Doggy Style uit 1993 alweer. En het nummer New Year's Eve zijn naast de scherpe teksten van Snoep ook ploppende champagnekurken te horen. En op het nieuwe album van Snoep Dogg komen 18 liedjes staan en heeft er samen met Swiss Beats... die langs een zootje kreeg met Alicia Keys aan gewerkt. That motherfucker gave me some gangster shit, crap shit, R&B shit, hip-hop shit, hard shit, mean shit. Al dus de rapper. Nou, we zijn benieuwd. Uh, eh, nieuw album van Snoop Dogg volgend jaar in de schappen. Doggy Style 2. Zoals het album dan zal gaan heten. En uh, hey Justin, uh, eh, buiten de deur... Ja, het kleven ook naar de kant aan het sterrendom. Een ervan is dat iedereen je kent, die je in de gaten houdt en Dirty Secrets doorvertelt. Volgens verschillende bronnen is Justin Timberlake vreemd gegaan. In september bedroog hij zijn vriendin Jessica Biel met actrice Olivia Munn. Nadat ze nummers hadden uitgewisseld, zocht hij contact met haar. Volgens de bronnen zouden de twee een dag later in New York eh, een hotelkamer... Eh, voor een dag hebben afgehuurd. En niet alleen omdat de roomservice zo goed was. Eh, en eh, volgens alweer de bron waren de twee erg intiem en hadden ze seks in de hotelkamer. Ja, waarschijnlijk was die bron er gewoon bij. Hè? Hij weet het wel erg goed te vertellen. En Olivia Mann wist dat Justin een relatie had met Jessica Biel. Maar volgens JT waren de twee on a break. Blijkbaar was hij vergeten om Jessica zelf eventjes eh, in te lichten... dat het even tijdelijk uit was. In september vorig jaar gingen Justin en Jessica uit elkaar... na een relatie van drie jaar. Maar de relatie ging daarna gewoon weer door. En volgens een bron, Justin vertelt iedereen dat hun relatie voorbij is... maar eigenlijk rotselt hij gewoon achter haar rug op. Ja, wat een hond. En uh, Justin B wil kaal zijn. Als het aan Justin Bieber ligt, haalt hij vandaag nog een ton, ton, ton deuze over zijn hoofd. De 16-jarige zanger heeft in een interview met de Britse Daily Mail verklapt dat hij graag een kaal hoofd wil. Justin, die door hordes tienermeisjes geliefd wordt om zijn kenmerken te shaggy, beseft aan de andere kant dat hij daardoor eh, een dramatische imagoprobleem kon krijgen. Maar misschien bij het volgende album dat het wel kan. De 16-jarige babyzanger is het laatste jaar het gesprek van de dag onder pubermeiden. Justin is zo mateloos populair dat hij in korte tijd al een eigen nagellaklijn, parfumlijn en poppenlijn heeft gelanceerd. Gelukkig is, het al, uh, is al een dus niet naar het hoofd gestegen. Deze week werd bekend dat Justin 500 vrijkaartjes weggeeft weggaf aan minder bedeelde kinderen. Nou, dat is niet positief, maar als je in Engeland aan een DJ gaat vragen... hoe die over eh, Justin eh, Bieber denkt, dan eh, komt er weinig goeds uit. CFM antwoord? nog iets nieuws. De vriendin van Lange, Fra Lange Frans is vrijgelaten... Danielle, de vriendin van Lange Frans, is weer thuis. Ze is vrijgelaten nadat ze korte tijd vast zat. Heb je misschien afgelopen week, uh, eh, of dat het maandag al op teletext stond. Omdat ze met een doorgeladen pistool op weg was naar Baas B. Lange Frans en Baas B hebben een financieel geschil... en Danielle kon daar niet langer tegen. Volgens de advocaat van Danielle is zijn cliënt inderdaad weer thuis. En volgens hem heeft de politie dat gedaan vanwege persoonlijke redenen van de verdachte. Ook Danielle's moeder, die erbij was, zit niet langer vast. Beide vrouwen blijven wel verdachten in de zaak. En het schijnt is baas B ondergedoken om even tot rust te komen. Ja, voorheen waren ze bij elkaar. Tegenwoordig zijn ze allebei solo. En waarschijnlijk eh, hebben ze het niet goed geregeld met het financiële plaatje. Waarschijnlijk krijgt de een iets meer dan de ander. En ja, dat kan natuurlijk niet helemaal. zien we hem zelf het beste van dance en R&B in de mix hier op de radio. We gaan terug naar de muziek. En was voor muziek? Ik heb weer een hele bak met promo-plaatjes gekregen. Er staat deze plaat op van uh, eh, Cali District featuring eh, Michael Jackson met Where You Are. Nieuw plaat, nieuwe promo. Of het er hit wordt, weet ik niet. Maar we gaan hem gewoon nu voor je draaien. Cali Swan District featuring Michael Jackson. Weile Michael Jackson met Where You Are. En wist je trouwens dat de best verdienende artiest nog steeds Michael Jackson is? Hij is dood, maar hij verdient nog steeds het meeste van alle artiesten op de hele wereld. Dat is toch wel erg positief. CFM Zandvoort, Kali Swat District featuring Michael Jackson met Where You Are. Nu hier op de radio. Radio Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Holland's number one, number one dance show. Night One. Saturday night on Can't be, Could it be I should have came back in an orderly fashion, girl? I'm just asking. What happened to the way that we used to be? Up late at night, counting stars, just you and me. Now I'm the star. You feeling like you losing me, but I won't let you go. You don't know what you do to me. Like my religion, you always stay true to me. That's money over women, but you got glued to me. I just want you back to like rooms with me, and in the back of my mind, jump a room with me. Nah, wait, it's too soon I just want some space in your heart. Is it wrong for me? Ay, <laughs> now that I'm gone, I gotta testify. Wanna be with you and I cannot lie. Looking at my phone, another text inside saying how you miss me like I just passed by. Now I'm out on the road like the Jackson 5. Say you happy for the kid, but when I'm gone, you cry. And when I reply, you get that high. high. that's my swag, girl, I'm just that fly. But you gon' hold me down like gravitation. Back at home, we was passing dating. Now I wanna see your face and I'm past the waiting. Thinking about a ring, got to pass the waiting. Baby, I stay It's third back again, and I need you, baby, like oxygen. If I start from 10, telling you how I feel, by the time I get to 1, you will know that it's real. 10 is your smile I ain't seen in a while. Nine, your are and I love your sign. 8 is no debate, me and you look great. And 7 keep letting me know to have faith. 6 is a kiss that I leave on your cheek. 5 no lies, and I put it on the beat. 4 so much more that we got midnight. voor de muziek van Alice Cordino met I'm in Love. I Wanna Do It. En daarvoor muziek van Cali Swat District featuring Michael Jackson met We Where Where You Are. <laughs> ik moest even kijken hoor. Ja, promoplaatje. Het, eh, het is een white label. Ik, eh, ik heb er ook even opgeschreven, maar... Ja, mensen, mensen die mij een beetje kennen en mijn handschrift eh, wel eens gezien hebben... Dan, dan begrijpen ze dat het af en toe erg moeilijk leesbaar is. Coliswa District featuring Michael Jackson met Where You Are. En zo werd het even tijd voor iets heel anders. De party update zaterdagavond 30 oktober 2010. De nacht die een half uurtje, nee, een half uurtje, een uurtje langer gaat duren. En als eerst eventjes een, eh, een trieste mededeling. Uh, kan je vertellen, ik weet niet of je het überhaupt hebt gehoord, maar... Ehm, Helaas, onverwachts moet Amsterdam Marcanti nog voor ze weer open gaan de deuren alweer sluiten. En deze keer kon het wel eens definitief zijn na een lang en intensief eh, ja, gevecht, kronkpartij, hoe je het eigenlijk een beetje wil noemen. Het, eh, ze hebben ruzie gehad met de gemeente, Bibop en de vorige eigenaar is het nu het bouwfonds, de eigenaar van het pand... die ervoor zorgt dat Marcanti niet meer open gaat. Ze willen alleen een nieuw huurcontract afgeven tegen een extreem hoog huur. En die het onmogelijk maakt om eh, hier een winstgevend bedrijf van te maken. En eh, ja, dan is het toch echt triest. Makanti, eh, vroeger Makanti Plaza, zoals ik het eigenlijk altijd noem. Zo kende ik het toen ik klein was. Nou ja, klein was, hè. Maar ja, Makanti is niet meer. Dus het feest van vanavond... La Troya gaat helaas niet door, want de, deuren mogen niet open van de gemeente. En hè, half Amsterdam en de eigenaar van het pand dan. CFM Zandvoort zal zat op beginnen eventjes met um, Escape in Amsterdam. Dan hebben we vanavond Framebusters met onze eigen Zandvoortse resident Raimundo. En hij heeft vanavond uitgenodigd Brian Chandro en Santos... Cassie Gas on Percussions en Sexy Mr. S on Sex en de MC is Janto. En in Electric at the hebben we vanavond Danny. Dat vanavond is in Escape in Amsterdam. Frame Buster, zo zie de zaterdagavond. Nog meer leuke feestjes. Vanavond in Club NL Floorplay Halloween Edition. En dat is vanavond met Paul Sparkers, Patty Pariah, Lynn, Mark de Laat, Robert Feelgood en Prosper. Dat vanavond, en dat duurt tot 4 uur in de ochtend, Floorplay Halloween Edition. Ja, alle grote feestjes eh, in Amsterdam zijn weer voorbij. We hebben het Amsterdam Dance Event afgelopen week gehad. En eh, ja, het is weer een beetje tot zijn einde gekomen. Vanavond in de Power Zone hebben we Sex in the City. Dat is met uh, eh, Caseco, Avion Boys, Zware Guys. Combinatie 16, de toppers. En in de Wicked Dance hebben we Selecta, Morgen, Energize. Dat vanavond in de Power Zone, Sex in the City. En vanavond in de Zand hebben we Seasons Autumn Edition. En dat is met een hele waslijst. Randy Katana, Lucian Ford, Koen Groeneveld, DJ Jurgen... DJ Quest, DJ José, M. Dutch, Rutger VL, MC Floyd, MC Boxy en Season Dancers. Dat eh, tot 5 uur in de ochtend, Seasons Autumn Edition. In de Zand, in Amsterdam natuurlijk. En vanavond in Trouw Amsterdam hebben we Imprint tot 5 uur in de ochtend... Eh, met DJ's Sandwell District, Sandrine, De Man Zonder Schaduw... Patrice Bouwman, Mirelle Kroes, oftewel imprint vanavond in Trouw, Amsterdam. Ja, ik dacht dat er nog nogal waslijst achteraan kwam, maar eh, niet dus. Soms heb je wel zoiets van de printer print het half uit en dan, eh, hè, dan mis je wel eens wat. Vanavond in uh, eh, unie de gasfabriek, dat weet je wel hè. Amsterdam, Halloween. Vanavond staat heel Amsterdam naar heel Nederland. Eigenlijk is het Amerika, maar Nederland probeert ook een graadje mee te pakken. Halloween. En dat is vanavond met Sven en Tetero, Off the Wall, Nos, Joost van Bellen, Josiah, MC Sherlock, MC Wix en Claire en Sheila Hill. Die vinden we in de Westerliefde Hounded House zaal. En in de Westerunie Fox Live True Blue zaal was het dan eh, Sven en Tetro. op. Wall, Noos, Joost van Bellen, Josiah en MC is Sherlock. Dat is vanavond Amsterdam Halloween in de Westerunie. En voor de mensen die wat meer van stevige muziek houden en dichter bij huis... scheelt ze weer de kosten met de taxi. Vanavond hebben we in eh, Patronaat in Haarlem... Harlem Nights met DJ Pavo helemaal solo. En de line-up, ja, moet ik je eigenlijk niet vertellen, hè? Pavo, ja. De mensen die wat van stevige muziek houden. Dus vanavond in Patronaat Harlem Nights met DJ Pavo. Zo, ik heb weer een tientje verdiend. <laughs> Als ik een beetje promotie zou maken. Nee, al gek het op een stokje. Ook eh, in Haarlem, dichterbij. In de Kromme Elleboogsteeg. De Stalker hebben vanavond funk. En dat is met DJ Roy D, Roesjes, Oliver Twist en Elroy van der Leij. Dat vanavond in de Stalker Bank. En tot zover ook een kort blokje met feestjes. Ik moet zeggen, het viel eigenlijk een beetje tegen. En, uh, nou, ik krijg hier net twee flyers onder mijn neus doorgeschoven. Bardelux present La Vista. <laughs> tot 4 uur in de ochtend ben je welkom in La Vista Beach Club. En dat is op de Boulevard Bernard. Kan je eerlijk bekennen, ik ben er nog nooit geweest hoor. Meer info kan je naar lavistazandvoort.com kijken. En de line-up vanavond is eh, Brenda, Update, Michael Becks en Remy. Nou, misschien is het wat. In Zandvoort dus La Vista Beach Club. Open tot 4 uur in de ochtend. Met een leuke line-up. Nog meer dingetjes in Zandvoort? Ja, eh, tot, half, eh, tot half twee in de ochtend hebben we bij eh, Ries Disco en Dance Swing Stations Dansfeest voor 35 plus. En eh, de line-up is Jeffrey, Hans en Ronald. Ja, het is leuk, maar ik zou zeggen, blijf lekker in Zandvoort. En ja, Ries is ook in Zandvoort hoor, maar dat zit weer tegen Bloemendaal aan. Zie je, we hebben Zandvoort genoeg feestjes voor vanavond. We gaan terug naar de muziek, het beste van dance en R&B in de mix hier op je radio. Nou, en we doen het ook alweer een promoplaatje. Het is van Backriders met Castles in the Air. Dat nu hier op de radio. Your Saturday night dance treatment. a whole new way of life. Hosted by Mario Zandvoort. Well, let's hear it. Holland's number one, number one dance show. Holland's number one, number one dance show. Nightwalk, Saturday night on ZFM. dance en R&B. Oftewel van 11 tot 1. De party Update, Nightwalk 10. En natuurlijk Een uur lang alleen maar het beste van dance in de mix. Normaal gesproken met DJ Mauzo. Hij heeft vandaag een, eh, ja, een dagje vrij. En daarvoor in de plaats hebben we Toka Disco uit Duitsland uitgenodigd. Dat straks vanaf 12 uur. de muziek, wat voor muziek? de muziek van de eh, The Backriders met Castles in the Air. Een promootje en vandaag nog een promootje. Het, eh, het was niet de Swedish House Mafia, maar daar was je waarschijnlijk wel achter. Maar het was Fools met de eh, One. Alleen dat de Swedish House Mafia cover. De gasten dachten van, weet je wat? We gaan die hele plaat eens dan met echte instrumenten maken. En ik, ja, ik heb er een paar keer naar geluisterd ik dat als promootje binnenkreeg. Ja, ja, het is best grappig. Het is natuurlijk niet eh, de uh, House Mafia, maar het klinkt wel leuk. Fools met One was dat, de Swedish House Mafia cover. En toen hebben we weer een plaatje. Ja, ik heb een hele bak met uh, eh, promootjes gehad deze week. ik denk, ik ze er allemaal in knallen. Ik weet niet of je hem kent, trouwens, Oh nee, mocht ik niet meer zeggen. Dus, eh... Uh, hoe heet die man nou? CeeLo Green. CeeLo Green, ja. CeeLo Green heeft een plaatje met uh, Fuck You. Nou, CD band. Broekje uit uh, Amerika. Amerika of Canada, moet je goed houden. Maar die heeft ook uh, eh, verschillende plaatjes gemaakt. En die heeft dus een, een remix gemaakt van The Fuck You. Remix van de CeeLo Green met Fuck You. ga je nu horen op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Danceford FM. Yeah. Oh, this right here was inevitable. Oh yeah, it had to be done too. Uh. I'm in this righteous game, can't say that my life the same. Haters try to shoot you down like fighter planes. I swear this year I'm gonna stunt on all of them. It's for the shorties I beat and never called again. Yeah, I'm sorry, fire, throw more at them. My stilo, stilo, so as fuck, you know orgasm. This is Team Swelly, I am your captain. We just live life, then let the rest happen. Knew that my words aroused me, certified CPA. This for the professors that wouldn't help my GPA. I'm beyond fly, where's my ETA? Man, and I love my haters, and this is PDA. They said, nah, chitty, why you try to chase your dreams? I think it's microscopic, seeing more than they have seen. Dope beats, dope rhymes, now we made them fiends. This the type of shit that could bruise their esteem. What I say? That's all I have to say. What I was like? It's like the oldest way. sunshine. to a critic that hates on every lyric. And when you spit that dope shit, they just don't hear it. Like liquor, I got the spirit, but can't let the devil control me most. Especially when I'm puffing, I got that Holy Ghost. Ayy, so amen to that shit. I had to get a running start like a backflip. I'm gone, can't reach me with postcards. Mozart, game like Mario, go karts. The top is just an illusion, confusion is what it causes. Hold your applause I'm from up north, like Santa Claus is. This is a sitcom, we just in the office. Thanks for saying I be a Gilbert Arenas. Late freshman, but graduated with the seniors. And Jimmy Neutron say that for a genius. So this is what I'm saying, and I mean it. Mean it. Ja, en dat was dus niet CeeLo Green met Fuck You... maar dit was Chili Bang met de Fuck You... de remix van uh, CeeLo Green. Alleen dan, eh, ja, is eigenlijk weer versie. Dat staat Chili Bang, Chili Bang met de Fuck You remix. Dat hoorde je nu op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance for the Web. En zo weer de tijd iets heel anders. De Nightwalk op 10, deze week op 10 blijven staan. Tim Burke met Bromans. Nummer 9, vorige week nog 8, Don Diablo, featuring Drogonet met Animal. Op nummer 8, één plaatsje gezakt voor de Swedish House Mafia met One. En deze week op 7 nieuw binnengekomen Tony Jr. en Nicholas Knox met Loesje. Op nummer 6, één plaatsje gezakt voor Afrojack Fusion. Eva Simmons met Take Over Control. En deze week op 4, Ricky L Fusing Mick met Born Again, The Balearic Soul Mix. Op nummer 4, twee plaatsen gezakt. Vorige week stonden ze op 2. Laserkraft 3D met Rijnman. Nummer 3 deze week blijft staan. De Swedish House Mafia, ex nummer 1 het 10... versus Tini Tempa met Miami to Ibiza. Deze week op 2. Vorige week stond hij op 1. Bruno Mars met Just The Way You Are. En dan, heel stom, de plaat heb je al gehoord. Maar ik heb gelukkig nog een andere versie. Deze week de nieuwe nummer 1. Nieuw binnen, nieuw in de Nederlandse Nightwalk 10, Nederlandse hitlijsten. Ik weet niet of je daar al in staat, volgens mij wel. In ieder geval de nummer 1 deze week in de Nightwalk Tennis Duck Sauce. Vorige week stond hij nog op 6 met Barbara Streisand. En deze week de nieuwe nummer 1 in de Nightwalk 10. Duck Sauce, oftewel A-Track, samen met Armand van Helden met Barbara Streisand. Die ga je nu horen hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance voor de Web. The Nightwalk 10, number 1. nummer 1 uit de Nightwalk 10 deze week. De Xals met Barbara Streisand. Oftewel A-Track en Armin... Eh, Armand van Helden, moeten we zeggen. En eh, ik draai er van ja, aangezien ik als opening deze plaat heb gedraaid... draai ik de versie van jou. De Love That Brother Remix versus Bass Nectar. Een aparte versie van eh, Barbara Streisand. De nummer 1 is dus in de Nightwalk 10 deze week. En we gaan nog even door tot aan het nieuws en weer van 12 uur met lekkere muziek. En dat doen we met een ex nummer 1 plaatje van de, eh, de Swedish House Mafia versus Tini Tempa met Miami to Ibiza. Ik zou zeggen tot aan de andere kant van 12 uur, want dan hebben we niemand meer dan uit Duitsland overgevlogen. Toka Disco met de Toka Disco Radio Show. Een uur lang hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Tot aan de andere kant van 12 uur. She says she likes my watch, but she wants Steve's AP. And she stay up all hours watching QVC. She said she loves my songs, she bought my MP3. And so I put her number in my bold BB. I got a black BM, she got a white TT. She wanna see what's hiding in my CK briefs. I tell her wear suspenders and some PVC. And then I'll film it all I on my JVC. Scene one, everybody get in your position. Pay attention and listen. We're trying to get this all in one take, so let's try and make that happen. Take one. She posts for FHM. She like my black LV. We spilling LPR up on my APC. I'm in my PRPS and my night SBs. Raving with SHM. London to NYC. I got my visa and my visa. Adiva and Hadila. Bitch, I'm up on the guest list with the Swedish house mafia. You can find me on a table full of vodka and tequila. Surrounded by some bunnies. And it ain't fucking Easter. I wake up in the morning with a markings of amnesia. With a girl that like a girl like Lindsay Lowe and Queen Latifah. If you niggas are ballin', then boy I must be FIFA. And that's that the procedure from Miami to Ibiza.